Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De gezochte leider van de anti-regeringsprotesten in Paramaribo heeft zich gemeld bij de Surinaamse politie. De demonstratie vrijdag liep helemaal uit de hand. Demonstranten bestormden het parlementsgebouw en maakten daar dingen kapot, stichten brand en plunderden winkels. De protestleider zegt dat hij met die rellen niets te maken heeft. De Turkse regering roept vastgoedeigenaren op om onderdak te bieden aan slachtoffers van de aardbevingen. Ze kunnen hun leegstaande appartementen en huizen via een speciale website aanbieden. De vicepresident waarschuwt dat de overheid hard zal optreden als mensen te hoge huurprijzen vragen aan de slachtoffers. Bij een Israëlische raketaanval op het centrum van Damascus zijn volgens het Syrische leger minstens vijf doden gevallen. Ook zouden 15 mensen gewond zijn geraakt. In een AZC in de gemeente Hardenberg in Overijssel is iemand omgekomen door een steekpartij. Wat de reden van het incident is weten we niet. De politie heeft een verdachte opgepakt. het is dan misschien zondagochtend, maar op dit moment gaat het er zo aan toe in Brabant. Carnaval is volop bezig en Omroep Brabant livestreamt de boel. Na de coronajaren gaat iedereen daar helemaal los. Al moet je wel een dikke portemonnee hebben om bier te kopen. Ja, 3,25 voor een pilsje is toch wel veel, hè? Dus eh, ja, je merkt dat wel. Organisatoren hebben last van de gestegen prijzen en die berekenen ze door. Maar nee, ik begrijp dat wel. Ik bedoel, mensen hebben natuurlijk ook twee jaar geen vertier gehad en geen inkomsten. En ik drink er geen glas minder om, hoor. Dan nog het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt en valt er regen. Vanmiddag wordt het droger. In het westen schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A4 richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.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 Uit onze reeks Jazz Planet Earth. Een reis door en langs de schoonheden en wonderen der natuur. Aan de hand van fraaie jazz tracks. Geleid eh, door jullie eh, Spreekvonk van vandaag. Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Vanuit eh, Zandvoort in het eh, Nationale Park Zuid-Kennemerland. Ik zou zeggen, volg in mijn spoor en blijf lekker veilig in je huis of auto. Ramen en deuren dicht en je zult een adembenemende safari gaan meemaken... waarvoor je je leven niet eens in de waagschaal hoeft te stellen. Eh, a warm welcome also to our fans across the globe, in particular our listeners in Taiwan, the Democratic Island. Join me on my musical safari today. Ja, ik ving aan met pianist Horace Silver's Safari uit 1952. Eh, met zijn eh, nummer belanden we meteen in het rijke reservaat van Songs over de natuur en het dierenrijk. Dus ik zou zeggen, laten we snel ons pad vervolgen... en zien wat we zoal gaan tegenkomen. Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger. Where's that tiger? Where's that tiger? Where's that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Thank you. tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger. Where's that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. No, no, no, no. Hold that tiger. reservaat in en eh, hadden meteen geluk. We zagen een eh, vervaarlijk grommende tijger voorbij snellen... via een van de oudste en meest gecoverde songs uit de jazzgeschiedenis... Eh, toen de jazz nog geen bedreigde muzieksoort was, de Tiger Rag. Meer dan 100 jaar oud, het origineel. Hier te beluisteren met een vocale toevoeging... Hold That Tiger van de Mills Brothers uit uh, 1932, meen ik. de Mills Brothers, een van de grondleggers van de doo op Um, gevolgd werd dat door een eh, energieke verbastering van diezelfde song Tiger Rag. Ditmaal Tiger Jazz geheten van de hand van de Italiaanse componist-pianist Piero Umiliani ehm, van 1961 uit de soundtrack bij de film A Cavallo della Tigre, Riding the Tiger. Nou, dat zullen we dan maar niet doen vandaag, denk ik. <laughs> ZFM Jazz. tick. They're calling me the kangaroo, cause I jump for you. Yes, they're calling me the kangaroo, cause I jump for you. I like to make a break, but baby, what can I do? never love nobody eyes of steel never let you feel the way that I feel about you. That's why they call you the rhinoceros. Cause you move so slow. Yes, they call you the rhinoceros, but I love you so. I guess your kangaroo could never ever let you nobody. But that ain't nothing new. Cause your eyes of steel never let you feel the way that I feel about you. That's why they call you the rhinoceros. Cause you move so slow. Yes, they call you the rhinoceros. But I love you so. never ever let you go. Via de uitheemse klanken van het orkest van Lex, Les Baxter geraakten we in het spoor. Eerst van de olifanten Elephant Trail uit 1959. Met eh, onder meer sax en fluit de werk van Ples Johnson. En dan denk je, Ples Johnson, Ples Johnson. Ja, die kent iedereen. Want hij is de saxofonist van het originele Pink Panther thema. Tudu, tudu, tudu, tudu, tudu. Die, weet je wel. En eh, daarna troffen we ook al de gevreesde, als mede geliefde neushoorn op ons pad. Zoals bezongen door slagwerker Ozzy Johnson. Een bijna vergeten drummer uit de jaren 50, 60 die te vinden is op meer dan 600 eh, studio-opnames... met onder andere Coleman Hawkins, Dinah Washington, Carmen McRee, Wes Montgomery en ook eh, Sonny Stitt. Helaas, uh, ja, hij is dus vrij onbekend die, gebleven, die Ozzy Johnson. En dat zal voornamelijk te wijten zijn aan het feit... dat hij al op 43-jarige leeftijd kwam te overlijden. En dat is trouwens ook de gemiddelde levensduur van een neushoorn... is mij verteld. We gaan verder met onze safari. your folks in a heck of a way. And a lot of other things I'm afraid to say. The lion jumps up, all full of rage, like a Harlem cat that's left in his cage. The elephant up under a tree, and he said, Big boys, either you or me elephant looks him over from the corner of his eyes. You better find someone to fight that's more your size. The lion jumps up and makes a fancy pass, but the elephant knocks him over in the grass. They fought all day, they fought all night. I don't know what happened, but things got tight. The lion came back more dead than alive, and that's when the monkey really started his jive. Oh, yeah yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. You call yourself the Jungle King. But I found out you ain't a doggone thing. up his temper when he's jumping up and down, and his foot missed a limb, and his head hit the ground like a bolt of lightning and a streak of heat. The lion was on him with all four feet, but the monkey looked up from the corner of his eyes. Said, Now, Mr. Lion, I apologize. The monkey's on his back, studying up a scheme. He's trying to get rid of that jungle king. You bear with me, and I wish you would. I'll tear you up all over the woods. The lion jumps up and squares off for a fight, but the monkey jumped completely out of sight. So if you bother me again, I'll turn you over to my elephant friend. You call yourself the jungle king. hadden we eerst een eh, buffalo die van de kudde was afgedwaald... en wat rondbanjerde over de grasvlakte. Trompetist eh, Kenny Dorham's verbeelding van zo'n rondstruiende wilde beest... dat zich eh, niet bewust lijkt te zijn van de gevaren die op de loer liggen. En daarbij werd hij onder meer bijgestaan door Henk Mobley op sax... en Kenny Drew op piano... Eh, van het album Whistle Stop. Mooi album is dat, uit 1961. Eh, en de gevaren, ja, eh, zoals die daar zijn, de, de, Jungle King. Maar volgens zanger Jimmy Rushing en het orkest van Count Basie... mag dat de beest, de koning der jungle, er dan wel vervaarlijk uitzien. maar en, uiteindelijk is het meer brullen, maar minder macht dan gedacht. volgens Jimmy Rushing dan Voilà la mini-sose, ni ou ma tant sangra, maman. Wama ma, time, mama. la mama so in Zuid-Afrika hadden ze toch wat meer ontzag voor die machtige leeuw. Zoals dat in 1938 eh, al prachtig tot uitdrukking kwam in de song van muzikant Solomon Linda. Solomon was in zijn jongensjaren herder die het vee moest beschermen tegen rondjagende leeuwen. En ze daarbij wegjoeg door te schreeuwen mbe, zimbe. Die twee woorden vormden de, de, de, basis, vormden de basis voor zijn liedje Mumbe in Mimboe wiens eh, melodie in de jaren 50 uh, eh, naar het westen... en eh, uitgroeide tot een pophit. Nadat er ook nog wat Engelse lyrics, The Lion Sleeps Tonight... aan werden vastgeknoopt. Ehm, en zoals dat meestal ging in die dagen... was het vooral kassa voor de al dan niet onwetende premiejagers... die het lied eh, wereldwijd via allerlei coverversies... Eh, de lokale hitparades eh, inschoten. En Solomon Linda, de oorspronkelijke bedenker van de melodie... die verdienen natuurlijk geen stuiver aan het origineel. Mboube, Mbube, hier te horen in een versie van... een van die machtige leeuwinnen, leeuwinnen van Afrika, Angelique Kidjo. music of Jones. een van de meest eh, dodelijke dieren in Afrika is natuurlijk het eh, nijlpaard. En percussionist conga-speler Mongo Santa Maria bracht dat gevaar tot uiting in zijn vervaarlijk klinkende Hippo's Walk. Eh, een nijlpaard kan immers niet alleen lopen, maar behoorlijk hard rennen met een snelheid van zo'n 30 kilometer per uur. En zijn kaken en gebit vormen tezamen een geducht wapen. daarbij eh, die Mongo Santa Maria, werd hij bijgestaan. Op eh, drums door Bernard eh, Purdie. gitaar Eric Gill. En Chuck Rainey op bas. En Roger Glenn op fluit hoorde je daar. Wow. ons geluk niet op eh, vandaag. We kregen eerst zelfs een eh, normaliter zo schuw luipaard te zien en te horen in de muzikale uitvoering van de Amerikaanse trompetist Malachi Thompson en zijn brass band eh, van uh, fenomenaal album uit 2003, Blue Jazz. Met onder meer um, Gary Bartz op uh, sax, uh, altsax en sax en Billy Harper op sax. Het nummertje heette dus The Panther van die Malachi Thompson. Ehm, ja, en daarmee kunnen we de, de oorspronkelijke Big Five... de buffel, leeuw, neushoorn, nelpaard en luipaard... al eh, in het eerste uur van onze muzikale safari afvinken. Hoe cool is dat? Ehm, daarna kwamen we even op adem bij een eh, idyllisch meertje... waar ook eh, flamingo's neerstreken, Where flamingos Fly... van een van de meest originele en kleurrijke jazzvogels van de vorige eeuw. Componist, arrangeur en bandleider Jill Evans met zijn big band... met daarin onder andere de bedrummer eh, Elvin Jones... Ron Carter op bas en Johnny Coles ehm, op de trompet... en daarnaast ehm, even denken wie dat ook weer is. Oh ja, Jimmy Knapper op eh, trombone. Dat mooie trombone-spel. Out of the Cool heet het eh, album uit 1961. Where Flamingos Fly. Where Flamingos Fly heet dus eh, dat nummertje. Eh, ja, we zitten al eh, richting het einde van het eerste uur van onze eh, safari. Muzikale spanning en avontuur in het Koninkrijk der Wilde Dieren. Tot jullie gebracht vanuit Zandvoort, het Nationale Park Zuid-Kennemerland... met ondergetekende Edward Rauwers als Freek Vonk. Ik zou zeggen, ga niet weg. De tweede uur staat nog veel meer avontuur te wachten. exotische vogels kwamen we eerst terecht bij de griezelige spinnen, vogelspinnen wel te verstaan tarantula. Eh, die zagen we het pad overlopen voor ons uit. En die kwam uit de koker van de Britten Parker en Parrish. Eh, twee pioniers eh, en conspectoren van de zogenaamde library music.